Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Brussel is opnieuw geschoten bij een metrostation. Daarbij is één persoon overleden. Volgens Belgische media gaat het om een man van 19. De schietpartij gebeurde in de Brusselse gemeente Anderlecht... waar de afgelopen weken al drie schietincidenten zijn geweest. Sindsdien is er ook meer politie aanwezig. Volgens de burgemeester van Anderlecht stonden agenten zo'n 70 meter van de schietpartij vandaan afgelopen avond. Of er een verband is tussen het incident van vanavond en de eerder schiepartijen die gelinkt worden aan drugshandel, is nog niet bekend. Er is nog niemand aangehouden voor de schietpartij van afgelopen avond. In Oostenrijk heeft een man mensen neergestoken op straat in de stad Villach in het zuiden van Oostenrijk. Een kind van 14 is daarbij omgekomen. In totaal raakten er vier mensen gewond. Een maaltijdbezorger die het zag gebeuren raakte met zijn auto de aanvaller. Daarna kon hij worden opgepakt. Volgens de politie gaat het om een man van 23 uit Syrië... die een verblijfsvergunning voor Oostenrijk heeft. Als het aan de Verenigde Staten ligt, zal Europa straks niet meepraten... bij de vredesonderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland. De Amerikaanse regering van president Trump vindt dat Oekraïne wel aan moet schuiven... maar ziet geen plek voor Europese landen. De afgelopen dagen drongen Europese landen erop aan om hen juist wel te betrekken. Ook Oekraïne wil dat Europa aanschuift. Een nieuwe Chinese animatiefilm heeft in twee weken tijd... zo'n 200 miljoen mensen naar de bioscoop getrokken. Het is daarmee een van de succesvolste Chinese films... en ook de succesvolste niet-Engelstalige film ooit. Het gaat om Nessa 2, een film over een klein jongetje met superkrachten... die het opneemt tegen het kwaad. De film is ook de duurste Chinese animatiefilm die ooit is gemaakt... met een budget van een slordige 76 miljoen euro. Het weer in het zuiden valt wat sneeuw, daardoor kan het ook glad zijn.